Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. BNN-Vara is teleurgesteld over de reactie van Matthijs van Nieuwkerk... na de berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Volgens de omroep doet hij geen recht aan de indringende gesprekken die met de presentator zijn gevoerd. Van Nieuwkerk en een aantal eindredacteuren zouden extreme woedeaanvallen hebben gehad... en mensen publiekelijk hebben vernederd, meldt de Volkskrant. De presentator wilde eerst niet reageren. Later zei hij enorm spijt te hebben. Van Nieuwkerk noemde de weergave in de krant van de situatie bij het programma verder een draconische karikatuur. Elizabeth Holmes, de oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, moet ruim 11 jaar de cel in. In januari werd ze schuldig bevonden aan fraude. Vandaag hoorde ze de straf. Holmes ontwikkelde een test waarbij ten onrechte werd geclaimd dat met een paar druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Ook zou de test voorspellen welke ziektes mensen op latere leeftijd zouden krijgen. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting. Qatar schrapt de dagelijkse toelagen voor voetbalfans die op kosten van de golfstaat naar het WK gaan. Supporters uit twee deelnemende landen kregen te horen dat ze geen geld meer krijgen voor eten en drinken. Dat meldt The Guardian. Qatar zegt dat het besluit is genomen na de negatieve publiciteit over het zogenoemde fanleaderprogramma, programma Daarbij betaalt Qatar de vlucht en het verblijf van een groep supporters uit 32 landen. De zangeres Taylor Swift uit Amerika is kwaad over de grote technische problemen bij het bedrijf Ticketmaster. De voorverkoop van kaarten voor haar concerten in de VS startte dinsdag. Veel fans klaagden over foutmeldingen en zeiden dat ze urenlang in de wachtrij moesten staan of uit die rij werden gegooid. Volgens Ticketmaster kon het systeem de grote vraag naar kaarten niet aan. Het bedrijf besloot de verkoop van de overige kaarten te annuleren omdat er opnieuw een grote druk op het systeem werd verwacht. Ongeveer 2,4 miljoen mensen kunnen naar het concert. Dan nog het weer. Het is overwegend droog met in het zuiden nog wat regen.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 Your sweet ice cream, but you could use a flake or two. Blue bubble gum twist around your tongue. I don't want you to get lost. and our hearts will never fall. Could we live with just a taste, just a taste?